uur. Jeroen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van het instorten van een appartementencomplex... met de Amerikaanse stad Miami is opgelopen tot vijf. Reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam... waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156. Het gebouw stortte afgelopen week deels in. Volgens de autoriteiten kwamen reddingswerkers gisteren... nog een ander stoffelijk overschot tegen. Dat wordt nu onderzocht. Met hulp van speurronden en sonarapparatuur... werd gisteren de hele dag gezocht naar slachtoffers. Diep tussen het puin woedt nog een brand... wat de werkzaamheden extra moeilijk maakt. De politie van Istanbul heeft traangas ingezet tegen betogers... die protesteerden tegen het verbod op de Pride in de stad. Ook zijn twintig mensen gearresteerd. Op beelden is te zien hoe demonstranten met regenboogvlaggen door de straten trekken. Ook is te zien hoe agenten betogers wegslepen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De Istanbul Pride wordt al jaren verboden, officieel om veiligheidsredenen. De laatste Pride die door kon gaan in Istanbul was in 2014. Daar kwamen toen 80.000 mensen op af. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn vijf doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. Vier van de inzittenden werden dood aangetroffen door hulpdiensten. Een vijfde werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het ongeluk gebeurde bij Albuquerque, de grootste stad van de staat. Met Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, is opgestapt. Afgelopen dagen was zijn positie onder druk komen te staan. Er waren foto's van hem opgedoken waarop hij zoomt met zijn politieke adviseur, Gina Colladangelo. Ook Colladangelo legt haar functie neer. De twee overtraden de coronamaatregelen omdat ze geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Hancock verontschuldigde zich aanvankelijk en stapte niet op. Nu zei hij in een videoverklaring... degene die de regels maken moeten ze ook naleven en daarom moet ik opstappen. Het weer, vannacht droog en 11 tot 16 graden. Overdag wolkenvelden en zon bij 25 tot 28 graden. In de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien met onweer toe.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 je le sais. Mm. Appelle-moi Cataléa, mais y'a hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouc est dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable en vrai me parle pas.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 Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a a pas de repère. Hmm. Chérie, coucou, fais-moi. un. Hmm, hmm. coco, vu ma photo. Vu moi hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais à ah, mm, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. mm. Appelle-moi Catalina, mais ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout dépend ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. my job to control you, darling, though I barely know you.